7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Deense bondscoach Joelmand vindt dat zijn team gisteravond toch niet verder had moeten voetballen. De Deense voetballer Christian Eriksen kreeg een hartstilstand op het veld en werd daar gereanimeerd. Daarna moesten de Deense spelers de keuze maken om de wedstrijd tegen Finland te hervatten of het duel een dag later uit te spelen. Uiteindelijk werd voor, ervoor gekozen het duel te hervatten. Coach Joelmand zegt nu dat het verkeerd was om die keuze aan de spelers te laten. Die jongens waren in shock, zegt hij. Eriksen is overigens aanspreekbaar en zijn toestand is stabiel. Finland won de wedstrijd met 1-0. Tienduizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd... tegen vervroegde vrijlating van twaalf politici uit Catalonië. Ze werden veroordeeld tot jarenlange celstraffen... voor het organiseren van een onafhankelijkheidsreferendum in 2017. De linkse regering van Spanje van premier Sanchez... wilde twaalf vervroegd vrijlaten als gebaar naar Catalonië. Volgens de rechtse oppositie is dat schadelijk voor de eenheid van Spanje. De vroegere Catalaanse leider Puigdemont zit al geruime tijd in België in ballingschap. Voetbalfans maken zich op voor de openingswedstrijd van Oranje. Om 9 uur is de aftrap Nederland-Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. Supporters die de wedstrijd in het stadion mogen kijken... moeten een negatieve test laten zien. De EK-wedstrijden in de arena vallen onder de Field Lab evenementen. Daarbij mogen 16.000 toeschouwers aanwezig zijn. En Engeland heeft in zijn openingswedstrijd gewonnen van Kroatië. Op Wembley versloeg het Britse elftal de Kroaten met 1-0. Raheem Sterling maakte het doelpunt in de tweede helft. Vrijdag treft Engeland Schotland in groep D en Kroatië speelt dan tegen Tsjechië.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 I heard it was the one things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories and control Believers, let's raise a toast Enjoy the show, we are someone that I like instead of being someone his fame.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 Come on, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start. in Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Door het raam kijkt hij myself weg te geven, want daar word je rijker van. Todo lo que das volverá. Geloof in wat je wilt bereiken. Si lo crees puede pasar. Waarom bereik je nooit de top?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 En misschien zie ik je ooit nog op Du romance d'aujourd'hui, c'est du romance d'aujourd'hui. het hele land oranje. We gaan naar het EK. De spelers staan er klaar voor, ze komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. Samen voor de buis. De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met stuk tv, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, de finale. Oranje gaat het doen, ja wij gaan het halen. We worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan.